Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het Turkse consulaat roept Turken in Nederland op om beledigingen van Turken, Turkije en de Turkse president Erdogan te melden. Verschillende Turkse organisaties hebben een mail met die oproep gekregen. Het gaat om haatzaaiende en vernederende opmerkingen die zijn gepubliceerd op Facebook en Twitter, maar ook via mails en via de post. Het consulaat verzamelt de namen van de afzenders en wat ze zeggen. Sinds de affaire met een Duitse komiek komen er volgens het consulaat meer meldingen binnen van haatberichten. Om die reden worden Turken opgeroepen incidenten te melden. In Middelburg heeft de Duitse bondskanselier Merkel de internationale Four Freedoms Award gekregen. Ze kreeg de prijs uit handen van premier Rutte. Volgens de Roosevelt Foundation verdient Merkel de onderscheiding vanwege het tonen van groot moreel leiderschap. Onder meer haar rol in de aanpak van de financiële crisis en haar inzet om het conflict in Oekraïne diplomatiek op te lossen worden geroemd. Daarnaast prijst de organisatie Merkel voor haar toewijding aan de humanitaire plicht van Europa om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor oorlog en conflict. Door een competitiestrijd tussen IS en Al-Qaeda wordt de dreiging van mogelijke terreuraanslagen in het Westen vergroot. Dat schrijft de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst in zijn jaarverslag. Volgens de dienst is het voor Al-Qaeda belangrijk om zo'n aanslag te plegen om prestige te herwinnen. En verder maakt de AIVD zich zorgen over wat wordt genoemd een gordel van instabiliteit rond Europa. In de Thalys op het Centraal Station van Rotterdam is niets verdachts aangetroffen. In de trein waren twee onbeheerde koffers gevonden. Daarop werd de trein ontruimd en naar een groene zone gereden waar hij werd doorzocht. Het weer op veel plaatsen zon en overal droog. Vanuit het zuiden trekt wat sluierbewolking over. Het is 12 graden op de Wadden, 18 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht volgt meer bewolking. Morgen is het dan bewolkt, maar lange tijd droog. Later op de dag valt in het zuiden mogelijk wat lichte regen.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 En de laatste twee uur die zijn er vanmiddag niet, want Hans die is met vakantie. Die zit eh, nu al in La Douce, France. En dit is voorlopig mijn laatste uitzending ook, want ik ga ook ergens anders naartoe. Niet naar Frankrijk, ik ga lekker naar Oostenrijk. Maar deze eh, dag hebben we nog eh, lekker twee uur lang heerlijke muziek. We beginnen met de ZZ Top... En daarna Ian Jury in de Blockheads. En, <laughs> en, en, nog heel veel lekkers.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 En we begonnen met Gimme All Your Lovin' van ZZ Top. En ik hoorde net van Ruud Jansen dat hij met zijn band bezig is om dat nummer in te studeren. Want dat ga je volgende week spelen, hè? Waarschijnlijk wel.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 We zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Dat is dus 21 eh, april 1966. Drie nieuwe binnenkomers en eh, twee daarvan, dat zijn echte knijters geworden. De eerste is een leuk nummer... Maar geen knijter. Bobby Fuller voor nieuw op 40. I fought the law. Bobby Fuller voor met eh, hun eerste hit I Fought the Law, nieuw op 40. En twee plaatsen hoger, dat is werkelijk een eh, gigant van een knijker, knijter geworden. The Beach Boys, nieuw op 36 met Sloop John B. We come on Nieuw op 36, de Beach Boys en Sloop John B. En die zijn natuurlijk nog tot grote hoogte stijgen. Net zoals de volgende. En dat is de allerhoogste van deze week. Nieuw op 22, dat is dus per De klapper van de week. En dat is de groep Manfred Man. Nieuw op 22 met eh, Pretty Flamingo. if she just would. Some sweet day. if she just would. heerlijk hè? Bob Marley en The Wailers, ruim zeven minuten. En No Woman, No Cry. Met deze temperaturen buiten, met de adels, in ieder geval met de zon buiten zo... heb je daar wel eh, een beetje behoefte aan. We zijn toe aan de tip van Willem. En dat is een nummer getiteld Peace of My Heart. En dat werd voor het eerst uitgebracht in 1967... door de oudere zuster van Aretha Franklin, Irma Franklin. En eh, dat was niet zo'n succes, maar een jaar later werd het opgenomen door de, de groep Big Brother and the Holding Company. En daarin was de zangeres Janis Joplin. En haar zoetgevoelige stem gaat ons nu laten luisteren naar Peace of My Heart. De tip van Willem. Brother and the Holding Company... met uh, Janis Joplin op, eh, als zangeres. En Peace of My Heart, de tip van Willem uit 1968. Eh, de komende weken natuurlijk geen tip van Willem... want hij zit op hetzelfde vakantieadres als ik. Dus we gaan daar eens eventjes rustig over babbelen... over welke <laughs> tips het allemaal gaan worden in de toekomst. Geweldig, heerlijke tijd. Ehm, van de ene soort muziek naar de andere soort muziek... En dit wordt dan een instrumentale van de Shadows. The Sheds en eh, Shindig. We gaan even naar een titel, een, een onmogelijke titel. De zangeres is Kirsty McCall. En in het Nederlands heet het eigenlijk... Uh, werkt een gozer bij de snackbar. En die denkt dat hij Elvis is. Jawel. call and there's a guy works down the chip shop swears he's Elvis. Natuurlijk niet. dat was nummer één. Eh, van uh, Kirsty gaan we naar de Cutting Crew. Een hit uit 1986. I Just Died in Your Arms Tonight. la la la la la la Van the Man en Brown Eyed Girl. Ja, dat was hem. En we gaan door van eh, Van Morrison naar uh, Boney M. Een van hun eh, minder bekende hits, maar gewoon een lekker liedje. Malaika. Malaika, nakupende malaika. Malaika, nakupende malaika. Nami nifanyeye, itwa na mwenzio, nashindwa la mali sina we, ningekuoa Onze Bonnie M. mogen we wel stellen met uh, Malaika. Een van de minder bekende hits. Maar gewoon een lekker nummer. De volgende groep die kennen we niet zo heel erg goed. Een Amerikaanse groep. Die noemde zichzelf Love. En die hadden twee kleine hitjes. Alone Again Or en My Little Red Book.